Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo. In totaal stuurt het ministerie van Defensie 100.000 militairen naar het noordoosten van het land. Vermoed wordt dat er nog steeds veel slachtoffers onder het puin en onder de modder liggen. Ook buitenlandse hulpdiensten zijn ingeschakeld om mee te helpen. Zo liggen er voor de Japanse kust drie Amerikaanse marineschepen die in het water zoeken naar slachtoffers van het tsunami. Het officiële dodental na de natuurramp staat op 900, maar persbureau Kyodo schat dat er 1700 doden zijn. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oegstgeest zijn twee bewoners omgekomen. Vijf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Twee van hen zijn zwaar gewond. Het is waarschijnlijk een instelling voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. De overige acht bewoners van het pand zijn geëvacueerd en opgevangen op een andere afdeling van de GGZ-instelling. De brand ontstond rond half tien. Rond middernacht was de brandmeester. De oorzaak van de brand in Oestgeest is nog niet bekend. In Libië zijn troepen van Gaddafi tot net buiten de stad Misrata genaderd. Het is de derde stad van het land en ligt zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli. De militairen van Gaddafi zijn genaderd tot zo'n 10 kilometer buiten Misrati. 32 militairen zijn overgelopen naar de opstandelingen, onder wie een generaal. Ze hebben tegen de opstandelingen gezegd dat ze geen onschuldige mensen willen doden. De groep zou groter zijn geweest, maar enkele militairen werden gedood toen ze probeerden het kamp te verlaten. Maar die berichten kunnen niet worden bevestigd. In de buurt van Misrata zijn maar weinig journalisten. De afgelopen dagen lijken de opstandelingen terrein te verliezen. Het weer op veel plaatsen motregen bij 6 graden. Ook in de ochtend nog een bui.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 now you know. Yo, slick blow. It's driving smile I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. ZFM.